Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een half miljoen Nederlanders krijgt dit jaar geen vakantiegeld uitbetaald vanwege de coronacrisis. Vakbond CNV concludeert dat op basis van onderzoek onder 1700 leden, schrijft de Telegraaf. De bond roept werkgevers op dit alleen in overleg te doen, want zonder toestemming mag er geen loon worden ingehouden. CNV-voorzitter Piet Fortuyn zegt dat hij begrijpt dat veel ondernemers in zwaar weer zitten... maar wijst erop dat vakantiegeld een wettelijk recht is... en dat veel bedrijven juist overheidssteun krijgen om de salarissen door te betalen. Noord-Brabant heeft een nieuw provinciebestuur. Na een vergadering van 12 uur werden de zeven nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd. Zijn er twee van de VVD, twee van het CDA, twee van Forum voor Democratie en één van Lokaal Brabant. Vooral de deelname van Forum voor Democratie leidde tot weerstand. Onder meer in een deel van de CDA-achterban, maar ook bij de oppositie. De PvdA, SP, GroenLinks en D66 vroegen de nieuwe gedeputeerden afstand te nemen van uitspraken van Forum-partijleider Thierry Baudet. Maar dat weigerden ze omdat ze geen landelijke discussies naar de provincie willen halen. Daarop stemden de vier oppositiepartijen tegen het nieuwe Brabantse college. Leningen aan de Nederlandse staat behoren nog altijd tot de veiligste ter wereld, zegt kredietbeoordelaar S&P Global. Daardoor behoudt Nederland zijn AAA-status, de hoogste categorie van kredietwaardigheid. S&P erkent dat de coronacrisis de Nederlandse economie hard zal raken... met een verwachte krimp dit jaar van 6,7 procent. Maar desondanks zijn de vooruitzichten voor Nederland volgens het bureau stabiel.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 Gonna keep my swagger, but you about to have me, girl. Jump through about four, five hoops, ooh, baby. I'm trying to keep my swagger, but you about to have me, girl. Jump through about four, five hoops, ooh, baby. I'm trying to keep my swagger, but you about to have me, girl. Jump through about four, five hoops, ooh. I'm trying to keep my swagger, but you about to have me, girl. Jump through about four, five, oops, oops, oops. this thing alive. Keep it together, let's try to keep this thing alive. Keep it together, let's try to keep this thing alive. Keep it together, let's try to keep this thing alive. Keep it together, let's try to keep this thing alive. you stay. lying to me. you Your body's mine, I believe you. 6.9, Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...